9 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. De Belgische terreurverdachte Mohamed Abrini heeft bekend dat hij de man met het hoedje is... die na de aanslagen op vliegveld Zaventem ontsnapte. Het Belgische OM zegt dat hij bekende nadat hij met verschillende bewijzen werd geconfronteerd. Abrini werd gisteren opgepakt samen met anderen. Volgens het OM heeft hij gezegd dat hij zijn witte jas in een prullenbak heeft gegooid... en dat hij zijn hoed heeft verkocht... Een andere verdachte die gisteren werd opgepakt, de Zweet Osama Krayem, was bij de aanslag op het metrostation Maalbeek. Bij de voormalige Lycra-fabriek van Dupont in Dordrecht is tientallen jaren lang onveilig gewerkt, dat meldt één vandaag. De redactie kent tientallen vrouwen die mogelijk daardoor miskramen of vruchtbaarheidsproblemen hebben gekregen. De vrouwen werkten zonder handschoenen of mondkapjes met de giftige stof DMAC. Dupont wist al in 1980 dat dit gevaarlijk was en dat het personeel ertegen beschermd moest worden. In een reactie zegt het bedrijf dat de vrouwen nooit gezondheidsklachten hebben gemeld. De Teflonfabriek van Dupont kwam vorig jaar in opspraak omdat er met een andere stof onveilig werd gewerkt. Honderden betogers zijn in Parijs slaags geraakt met de politie. De politie zette traangas in om de actievoerders uit elkaar te drijven. In het centrum van de Franse hoofdstad protesteerden tienduizenden mensen tegen de versoepeling van het ontslagrecht. Ook willen de demonstranten geen einde aan de 35-urige werkweek. Ook op andere plekken in Frankrijk gingen betogers de straat op. Over het algemeen verliepen die demonstraties vreedzaam... maar ook in de stad Rennes greep de politie in. In de eredivisie heeft Heracles de uitwedstrijd tegen Excelsior met 3-1 gewonnen. Door de overwinning klom Heracles naar de vierde plaats in de eredivisie. Excelsior blijft 16e. Het weer in de loop van de avond neemt de bewolking verder toe... en gaat het in het zuidwesten regenen... Vannacht trekt die regen verder het land in.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 en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op ZFM Zand. Het is zaterdagavond, dat betekent tot middernacht zijn we bij met het eerste uur het beste van dance, R&B, een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste show, de party update. En de tien boven beste plaat voor dan zometeen nieuws over Mariah, maar, maar, maar, zo komt er lekker uit, Mariah Carey. En zojuist als opening horen we Redondo en Boris Way met Sunday. Nou, dat is het morgen pas. Het is zaterdag, hè. Dat betekent nu muziek van Lo. Ze hebben een nieuwe plaat, Ain't Your Mama. I ain't gonna be cooking all day. we about to sing the chorus. The girls wanna play with boys and the boys wanna play with and we don't quit. In the club like we the shoe. Two more, legit. Up in this bitch and we so lit. Oh my God, oh my goodness. Feel good cause I'm sipping on good shit. Two drinks got two fists. Three chicks got two, four, six, juice. Turn up, that's all I won't do. Drink up more, drink two. Repeat like it's deja vu. Stay lit, that's so hot, got a wonderful view. I stay so fly, I flew. Yeah, baby, no lie, that's true. Yeah, baby, I'm cool like. Woo. Damn, baby, I'm cool like. Woo. Yeah. The girls wanna play with boys, and the boys wanna play with girls, and the girls wanna play with girls. Boys wanna play with boys, oh boy, don't you love this? yeah everything. sip a little mix, pop pills I'm sleepy. I'm the one that busted open out in Waikiki. Pull up in the ghost, I'm creepy. They don't want beef, we proved it. Niggas better keep it on wax like a Q-tip. Keep his dick wetter than a cruise ship. Flower than a tulip. Flyer than your new bitch, I doze it. Yep, I'm up to it. Girls is my sons, I'm giving them milk teas. They be sweating me headbands and gym tees. Like bad knees on Dirk Nowitzki's. It is going down like M. Lewinsky's. Wrist, wrist freeze, yep, my wrist on pink skis. Ring finger be shitting on my pinkies. Make him mad, huh, man? I got him hating bad. Blood clap, money green like Jamaican flag. was muziek van uh, eh, Bebe Ratcha met No Broken Hearts, Deze samen met Nicki Minaj. En daarvoor eh, Will I Am met Boys and Girls and Daddy samen met Pia Mia. En ik moet zeggen, het is even, net even iets anders dat we gewend zijn van eh, Will I Am. Maar wie weet, tegenwoordig de meest vreemde muziek scoort gewoon in de Nederlandse top 40. Dus gaat allemaal goed komen. Ik heb nieuws voor je over Mariah Carey. Mariah Carey heeft zonder twijfel de duurste stembanden en benen in Amerika en omstreken. De zangeres heeft beide verzekerd voor in totaal een 70 miljoen dollar. Mariah toert door Amerika en door het succes zet haar zangkusten voort in Zuid-Amerika. Zuid-Amerika. En volgens TMZ liggen er miljoenen dollars op het spel als er iets misgaat met een rondborstige zangeres. En om dit alles tegen te gaan, heeft de Hero-zangeres samen met dat bedrijf zowel haar stembanden als haar lange benen allebei voor 35 miljoen dollar verzekerd tegen eventuele problemen. En hoeveel Mariah Carey investeert in haar bil, dat is vooral nog niet, vooralsnog niet bekend. Maar in ieder geval 35 miljoen voor eh, de stembanden... en 35 miljoen in ieder geval voor haar lange benen. En de bil. dat weten we niet. CFM Zandvoort onderweg zo meteen de party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande. Maar hier is muziek, hier is Benny Bernassi en Chris Baum met Paradise. I'm here at the end, yeah. to the stars. I'd do it again, yeah. keep feesten er allemaal op deze zaterdag 9 april 2016. En zoals altijd beginnen we eerst met een escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. is 16 euro. En voor meer informatie check de website escape.nl. En achter de decks niemand minder dan onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond doet hij samen met de Brothers in the Boot... en eh, Joshua Walter en Sexy Mr. S on sex En ook eh, MC eh, vanavond is Mr. Heights. Dat is vanavond in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Rainwash. En vanavond iets verder voorbij de Escape aan je rechterhand. Als je links Escape hebt en iets verderop rechts dan hebben we de Club Air. Club Air in Amsterdam. De Third Party Present Release. Begint om 11 uur. Intree 17 euro met onder andere Third Party natuurlijk. Sam Fox, Ason, Daniel Thomas op en Lavas. Dus eh, de place to be vanavond is eh, Club Air in Amsterdam. Met de Third Party Present Release. En vanavond in de Melkweg het wekelijkse beetje Encore. Vanavond het thema Throwback Edition. Begint rond de klok van middernacht, uur tot 5 uur in de ochtend. Intraday is 11 euro en let op, 35 cent. En de muziek is natuurlijk hip-hop en RB. Met onder andere Soju, DJ SP, DJ Prime, Full Scale, Wax Friends. En VJ is uh, eh, pikkelamsterdam.nl. Dus dat allemaal vanavond in de Melkweg. En voor meer informatie checken we de website melkweg.nl. En vanavond in de Parma, regelmatig terugkomend feestje. Het is eigenlijk een tour die door, eh, door Nederland heen gaat. Het is eh, Let's Get Back to the 70s, 80s en 90s. Oftewel de disco train vanavond in de Parma in Amsterdam. Begint om 11 uur, tot 3 uur vannacht. Interesse 15 euro. En voor meer informatie checken we de website parma.nl of disco-train.nl. Met onder andere DJ eh, Swan Swen en live concert van de Philharmonic Funk Foundation. Dat is vanavond in de Panama, het feestje Disco Train. En vanavond in de Sugar Factory. Als je denkt van waar is dat dan, de Sugar Factory? Nou, de vroegere suikerfabrieken. Dat is eh, recht tegenover het station eh, Zwarenburg halfweg. Daar hebben we vanavond eh, het feestje donker. Begint om middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. Intree is 12,50 euro. Muziekstijl is techno. En voor meer informatie blijven checken sugarfactory.nl. Met onder andere Camille Dame, Live, Esther High Sound System en uh, Brothers. Donker Brothers moet ik zeggen eigenlijk. Dat is allemaal vanavond in de Sugar Factory in Amsterdam. Het feestje donker. En vanavond in de Westerunie, Dance for Freedom begint om 11 uur in de Westerunie in Amsterdam. Duurt tot 5 in de ochtend. Interesse helemaal gratis. Met onder andere Isis, Koen Groeneveld, Stefano Ricetta, Jan Liefhebber, Terras van de Voorde, RS, Atraya Dream en eh, special guest dat is vanavond allemaal in de Westerunie. Het Dance for Freedom Feest in de Westerunie. En het is helemaal gratis. Hoe leuk kan dat zijn dan, hè? En vanavond in, eh, in de Stalker hebben we Stalker Present Fritz the Face. Het begint allemaal om 11 uur, doet het 5 uur in de ochtend. Interesse 7 euro. En natuurlijk uh, voor meer informatie checken voor de website clubstalker.nl... met Fritz the Face, Dominique Brooks en Jeroni. Dat is vanavond allemaal in Haarlem in de Stalker. En tot zover ook de partyagenda. Terug naar de muziek hier op je radio. De laatste schedit van Axwell... met Barricade. We are the future live today. We are the future live today. We are the future live today. We are the future live today. We are the future live today. We are the future live today. We are the future live today. We are the future live today. We are the future live today. We are the future live today. We are the future live today. We are the future live today. We are the future live today. Get up, erase the barricade. CFM Zandvoort, zaterdagavond. De Nightwalk voor de muziek van eh, Dave Rose met Slam... en daarvoor Axel met Barricade. Het is even tijd voor de 10 boven beste plaat voor de dansgroep. Deze week op 10, Quintino en Rehab met Freak. En op 9, Oemijk Oxfam met de eh, Space Cats. Op 8 deze week, Klan Koensla met Jam Master Jack. En op 7, Mark Knight met Fall Down on Lee. Op 6, Lucas en Steve met Make It Right. Deze week op 5. Nitron en Sugar Hill met Power. Op 4 Lee Walker X1 nummer 1 plaatje met Freak Like Me. En op 3 deze week eh, Hardwell en Pura met uh, Calavera. Op 2 deze week eh, Dennis Cruise. met See You. Nee, See Line moet ik zeggen. De weight Remix en deze week op 1. Tsunami met Drop That Low. En die ga je nu horen hier op CFM antwoord in de Nightwalk. De nummer 1 in de 10 boven beste plaat van de dansvoer. Tsunami met Drop That Low. do you think you are? Stop acting like some kind of star, Just who do you think you are? Rox Rocks en Nika met Moving On Up. De Coop Guys remix. En daarvoor hoor je nog Alex Matter met uh, Jacking Heat. Het eerste uurtje zit erop voor de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Type. En straks vanaf 11 uur gaan we naar Italië met het beste van de clubs uit Italië. Met natuurlijk DJ Kelly. Ik laat je voor nu achter met eh, Bob Sinclair en DBN met I Feel For You. De rework eh, van 2016.